Ik Ga weekend met mijn vrienden, we gebruikten om te shoppen. Zomer Zomercruisen, lazen naar blues en dringen van jus de dollar. Toen we wakker werden, de meisjes smikken hun gezichten met make-up en gingen naar de club. Elke keer als de pas druppelde en de fles van champagne dronken en spuwde, de barman begon te dwalen en gingen we weg. Ik zei nooit op Alexis en haar hoes, dan waren haar voeten ontspannen te staan. Flessen van ijskoude roos en keer van Don We doen alleen de jassen van tot en niets meer. Ja, Herinner me terug in de dag, wanneer u mij helemaal had. Terug toen moest ik verbaasd van zoeken en mijn stappen gingen verkeerd. Ik had een volledige backpack van krak en was de verkoop van iets voor geld. Maar u gaf mij geen speling wanneer u ontdekte dat ik het verstopte. U zet mij weer op lees, u gaf mij een plek om te verblijven. Mijn hart was helemaal zwart, maar daarom draaide mijn gek. Dus ik ben bereid om het deel wat u als boer achter te doden. En ik bied de Heer ons tegen de daarvoor ongeacht niveau voor hebben. Of als een meerder, ik heb iets speciaals voor hem. Maar de diepte van Nederland stuurt zal ook Jezus van Bethlehem. We zijn allemaal hier verenigd door het feit dat we volwassenen zijn. We delen gemeenschappelijk wat leren en duren te delen. Onze vriendschap. hoeveel het was aan aangetast, brak het nooit gewoon schilderen zodat we gemengd en gebonden waren, zoals de manier waarop de atomen zijn aangesloten. Dus valtaten onder kinderen bloedworstverhoogd van worden, geboren aan vaders en moeders met liefde, met broeders en zussen van verschillende kleuren. Bij het verhaal van hun drummen kwamen samen in getal dat de minderheid van de bovenaars werden bevrijd opgesloten waren. Stal van hun wapens en broodjes aan gebrand op bloes en branden samen met bloed dat maakte hen geen zorgen.